Een van de twee, Rob Mutsaerts, is de laatste jaren een paar keer in het nieuws geweest. Hij betuigde steun aan een collega-priester die de koers van het bisdom Den Bosch niet streng genoeg vond. En ook was Mutsaerts het eens met een pastoor die Fitna een goede film noemde, omdat hij waarschuwt tegen de opkomst van de islam. Het kabinet wil het mogelijk maken via de computer aangifte te doen van een huwelijk. In het nieuwe systeem kunnen mensen elektronisch de vereiste gegevens aanleveren. De gemeente controleert de informatie in het bevolkingsregister en als er geen onduidelijkheden zijn kan een afspraak worden gemaakt voor het huwelijk. Nu moeten allerlei stukken worden ingeleverd. Het kabinet wil ook digitale aangifte mogelijk maken bij geboorte, overlijden en geregistreerd partnerschap. Australische wetenschappers hebben een aantal prehistorische zeedieren ontdekt die onder het Great Barrier Reef leven. Onder de nieuw ontdekte diersoorten was onder andere een prehistorische haai. De wetenschappers deden de ontdekking bij toeval. Ze waren bezig de vervuiling van het Great Barrier Reef op grotere dieptes in kaart te brengen. Een Belg uit het West-Vlaamse Zillebeke is voor de 62ste keer gezakt voor zijn theoretische rijexamen. De 41-jarige Marc Martin zegt in het laatste nieuws dat hij zes jaar geleden zijn eerste poging deed. Hij heeft in de jaren daarna bijles gehad en heeft ook een speciaal examen gedaan waarbij de vragen langzaam werden voorgelezen, maar ook dat mocht niet baten. Het Belgische rijexameninstituut zegt dat het om een uniek geval gaat. Martin is overigens vastbesloten om het net zo lang door door te gaan totdat die geslaagd is. Het weer. Wisselend bewolkt en hier en daar een bui. Morgen wat lichte regen, maar ook zonnige periode.